vanmiddag niet warmer dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad grote problemen voor het verkeer naar Den Haag op de A12. Vannacht is daar een ernstig ongeluk gebeurd. De A12 richting Den Haag is de hele spits dicht tussen Woerden en Nieuwebrug. Verkeer naar Den Haag kan omrijden vanaf knooppunt Oude Rijn via Amsterdam. Het verkeer naar Rotterdam kan omrijden via Gorkum. Op de A12 utrecht daarna staat tussen Harmelen en Woerden 5 kilometer.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 na aanleiding van de aanslag in Ottawa... Volgens Harper zal de komende dagen duidelijk worden of de man die een militair doodschoot alleen werkte. Het zou gaan om Michael Zehaf Bibo, een 32-jarige Canadees. Volgens lokale media was hij een geradicaliseerde moslim die in de gaten werd gehouden door de inlichtingendiensten. In Canada was het dreigingsniveau deze week al verhoogd... omdat maandag een geradicaliseerde moslim inreed op twee militairen. Een van die militairen overleefde die aanslag niet. In Washington is een man over een hek van het Witte Huis gesprongen. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst werd hij al snel met behulp van honden overmeesterd. De man is gearresteerd. Het incident komt een maand na een soortgelijke actie van een oorlogsveteraan. Die drong zelfs het Witte Huis binnen. De chef van de Veiligheidsdienst moest vanwege dat incident opstappen. Op de A12 is een wegwerker om het leven gekomen. Een vrachtwagenchauffeur reed in op een wegafzetting. Het slachtoffer raakte bekneld tussen een aanhangwagen met een waarschuwingspel erop en een andere auto van Rijkswaterstaat. Een inzittende van de auto raakte gewond, net als de bestuurder van de vrachtwagen. De A12 richting Den Haag is bij Woerden afgesloten. De gemeente Acht Karspelen en voetbalvereniging SC Twijzel worden niet vervolgd voor het instorten van een dugout. Bij het ongeluk in mei in Twijzel kwam een meisje van tien om het leven en raakte vijf kinderen gewond. Volgens het Openbaar Ministerie is er onvoldoende bewijs voor schuld. De Utrechtse politie heeft met man en macht gezocht naar een vijfjarig jongetje. Dat was verdwenen in Koten. Er werd gevreesd dat hem iets was overkomen, maar na uren zoeken vond de politie hem in een schuur bij zijn ouderlijk huis. Volgens de politie was hij in slaap gevallen. Nog het weer, af en toe motregen, de zon breekt slechts nu.